Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste halve finale van het Songfestival zit er bijna op. Er werd vanavond in Liverpool uitgehaald. Er werd gefloten. Geraved. En er werd gerapt. Ja, zo ongeveer aan het einde waren Mia Nicolai en Dion Cooper aan de beurt. Dit zei Jan Smit erover. Ja, dit stond gewoon als een huis. Glashelder, loepzuiver. De stemmen zijn al geteld en ongeveer nu worden ze bekendgemaakt. Maar dat duurt altijd even. Het is nog niet duidelijk of Nederland ook in de finale staat van zaterdag. Er blijft ook na dit jaar geld beschikbaar voor gemeenten om uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen. Dat schrijft staatssecretaris Erik van den Burg aan de Tweede Kamer. Hij komt terug van zijn eerdere besluit om vanaf volgend jaar geen geld meer uit te trekken voor deze bed-bad-broodregeling. De komende tijd gaat Van den Burg met gemeenten in gesprek om afspraken te maken over de financiering van die opvang. Bij protesten in Pakistan tegen de arrestatie van oud-premier Gaan... zijn zeker tien gewonden gevallen, onder wie zes politieagenten. Ook zou er iemand zijn overleden. De overheid heeft het internet in Pakistan deels uitgezet... zodat demonstranten geen info krijgen over waar de rellen zijn. Ophef in Italië dan nog. Daar zit een beer vast. Vorige maand werd er een jogger doodgebeten door een beer. En kort daarna werd er een vrouwtjesbeer gevangen gezet. Maar dierenactivisten zeggen dat de bijtwond op de hardloper duidelijk van een mannetjesbeer komt. En dat betekent dat die vrouwtjesbeer onschuldig zou zijn. De gemeente had eigenlijk al gezegd dat ze afgemaakt moest worden. Eind mei beslist de rechter over het lot van deze vrouwtjesbeer.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 ja, Leonard Cohen dacht ik hè. En, eh, maar Sven zingt dat ook heel mooi. Luister maar. The minor fall and the major lift The barefoot king composing broke your throne, then she cut your hair, and then from your on the moon. there's a God above But all I've ever learned from love is how to shoot somebody who outdrew you Well, and it's not a cry that you hear at night And it's not someone who has seen the light It's a cold and it's a broken hallelujah En was dat met eh, zijn versie van Hallelujah.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

Butterfly Kisses. Wat een prachtig nummer is dat. Dat was natuurlijk eh, Bob Carlyle en eh, Hans Vermeulen van de Sandy heeft dat ook in eh, het Nederlands gezongen. en misschien dat ik dat ook nog eens voor u draai. Maar we gaan nu even luisteren naar iets heel anders. meisje heet Jenny. En dit is de Duitse Falco.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 Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir uns?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 Falco met Genie. Ja, Joke Westerberg luistert helemaal mee van de andere kant eh, van de Atlantische Oceaan. als ik het goed heb. Joke, eh, jij vraagt wel iets heel bijzonders. Althans, voor mij is het heel bijzonder. Dat is mijn zoon en die eh, heeft ook gezongen met Gerard Allerliefste. En uh, Lisbeth List. En samen zongen zij het nummer van Ramses Laat Me. Sven Duif, hier komt hij. le père Hugo. Moi que ne pense pas l'histoire, je manque d'esprit d'à propos. Voorlopig blijf ik nog jouw zang. Je zwarte schaap, je trouwe fan. blijf nog lang en liefst nog langer, maar laat me blijven wie ik ben. heet oorspronkelijk La Dernière Volonté. Sven die zong het samen met eh, het ensemble van Gerard Alderliefste. Laat me, eh, zoals ook eh, we dat kennen van Ramse Shaffi. Ik draai dit speciaal van Joke Westerberg. Joke, ik hoop dat je er een beetje van hebt genoten. René Vroker kruipt even in de huid van Roy Orbison. The call town, they call the Sandman Tiptoes through my room every night And just a sprinkle stardust and to whisper Go to sleep, everything is alright I close my eyes Then I drift away Into the magic night I softly say a silent prayer Then I fall asleep in a dream My dreams of you In dreams I walk with you In dreams I talk to you together in dreams, in dreams. But just before the dawn, I awake and find you gone. I can help it, I can help it if I. when you said goodbye. It's too bad that all these things even een friendly card. Een vriendelijk kaartje. The Alan Parsons Projects.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 As he enters inside the cathedral The Alan Parsons Project met The eh, Return of a Friendly Card. We hebben hier bij Radio Zandvoort een, eh, dame die eh, af en toe ook meedoet met radio-uitzendingen. En eh, betrokken is bij uh, Zira Zandvoort. En zij heet Beb Swerens en heeft een zusje. En dat heet Shirley Sweres. Shirley woont in Zuid-Frankrijk. speelt nog steeds piano, zingt nog steeds. Was in de jaren 60, 70 beroemd hier in Nederland als zangeres. Shirley Sweres. En ze zong het liedje heel even. Gerard Joling heeft dat later nog een keer dunnetjes overgedaan. Samen met Shirley. Heel even. Ik ga hem voor u draaien. Alleen nog maar je naam vergeten. Mijn ogen dicht en niks meer weten. Mijn handen hou ik voor mijn oren om niet opnieuw jouw stem te horen. Ik wil niet weten waar je bent gebleven. Je speelt al lang geen rol meer in mijn leven. Ik vul mijn dagen en soms ook mijn nachten zonder jou. Hey. Van Halen geen foto meer van jou te vinden. Geen zoek een nieuw dat ons kan binden. Je kast is leeg elk spoor verdwenen. Ik sta al lang op eigen benen. Om jou zal ik voortaan geen traan meer laten. Het is te lang voorbij om nog te haren. En zelfs in diepst van mijn gedachten ben ik zonder jou. Ah, toch, hey, leven. Ja, Shirley Sveres. Ik vertelde het net al, ze woont in Zuid-Frankrijk. Ze is alleen, want haar partner is helaas overleden. Maar Shirley speelt nog altijd piano, heb ik van haar zusje Beb begrepen. En eh, doet ze nog met veel plezier, zingt ook, maar treedt niet meer echt op. Dus dat is wel jammer, maar ja, zo gaan die dingen in het leven. Eh, ik ga nog een prachtig werkje voor u draaien. Want ik draai vanavond natuurlijk alleen maar mooie werkjes. Dat bent u hopelijk met me eens. Eh, daarom heet het programma ook Tussen App en Vloed. Want Tussen App en Vloed, dat staat gewoon voor heerlijke, rustige ballads. Nou, dit is een verzoek van velen. Want velen hebben de oude schoenendoos met foto's tevoorschijn gehaald. En eh, dat zijn dan allemaal foto's van vroeger. Rob de Nijs, hij is gelukkig weer uit het ziekenhuis. Gaat iets beter met hem, heb ik begrepen. En uh, zingen, dat kon niet eens de beste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 anderen zijn de Nits, Neschio. Nederlandse band Neskio was dat van de Nits. Eh, een mooie van Gloria Estefan. Anything for you. En u luistert altijd nog naar Tussen Heb en Vloed. We hebben nog een minuutje of negen te gaan. Nou, bijna tien minuten. Dus we kunnen nog een paar nummertjes draaien. hurt me through and through. But you can have your way. I can pretend each time I see you. so much from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 cry het nummer van eh, Peter R. de Vries. Helaas vermoord eh, vorig jaar. En hij hield zo van Procol Harum. Het is een heel bijzondere uitvoering. Opgenomen in Ledenborg in Denemarken. Met een koor van 20 mensen met allemaal eigen microfoon. Waardoor dat koor magistraal klinkt. Hier sluit ik mee af. En eh, ja, leuk om te horen inderdaad dat Joke en Susie hier ook hebben geluisterd vanavond. En ook natuurlijk Annemieke Vos. Nou, Annemieke allemaal vitamintjes voor mijn hart. Zo moet je het maar beschouwen. Dank jullie voor het luisteren allemaal. En eh, ik moet hiermee afsluiten. Dus eh, nou, ik kom zo nog heel even terug. Ga eraan wel de kosten van de muziek dan natuurlijk. zeggen jullie misschien van uh, eh, duif. <laughs>